Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, eisen van de FIFA duidelijkheid over of er nog compensatie komt voor de mensen die de stadions voor het WK in Qatar hebben gebouwd. Daarbij werden veel migranten uitgebuit en kwamen tot nu toe volgens The Guardian ruim 6.500 arbeiders om het leven. De clubs eisen een schadevergoeding van 440 miljoen dollar voor de migranten. FIFA zegt dat er drie arbeiders zijn overleden bij de bouw... en dat hun nabestaanden geld hebben gekregen. Het kabinet denkt na over gratis eten voor middelbare scholen. Doordat alles duurder wordt, komen er soms scholieren naar school zonder ontbijt achter de kiezen of zelfs zonder lunch. Voor zo'n 500 basisscholen wordt dit al geregeld en nu zegt het ministerie voor Onderwijs dat ze ook gaan kijken naar gratis eten voor op middelbare scholen. Op deze school in Enschede zijn ze al begonnen. Nou, we hebben hier op school op, op dit moment ontbijt en lunch voor die leerlingen die dat willen. Dus eh, er ligt iets klaar, je kan het pakken. En op die manier proberen we de leerlingen te stimuleren gezond gedrag. Maar ook de leerlingen die het wat moeilijker thuis hebben, dat het tenminste iets is om, eh, om te pakken. En niet eh, met een lege maag de schooldag door te gaan. En een, en een gevalletje last but not least. Sabrina van 17 is toch geslaagd voor haar MAVO-diploma. Voor de zomer zakte ze voor haar examen, maar vorige week bleek dat de school een fout heeft gemaakt. Ze hadden een praktijkopdracht voor het vak tekenen niet meegerekend. Sabrina was al begonnen aan haar avondschool om haar diploma te halen... maar kan nu toch aan de slag met haar opleiding. En Fred uit Tilburg verkleedt zich iedere dag als clown. Niet omdat hij dat nou zo leuk vindt. Hij doet het uit protest tegen de kapotte verwarming in zijn flat. Tientallen bewoners zitten daar al dagen in de kou. En er is meer aan de hand, zegt Fred tegen het Brabants Dagblad. Achterstallig onderhoud, verwarmingen die niet werken, leidingen die gewoon lekken. Uh, eh, overleg is niet mogelijk, deuren die niet sluiten, torenhoge stookkosten. Ja, de woningcorporatie doet volgens hem niks. En Fred hoopt dat ze door zijn ludieke actie toch in actie gaan komen. Totdat de problemen zijn opgelost, blijft hij voorlopig als clown op de stoep voor de ingang van zijn flat zitten.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 I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you.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 Laat je man maar rustig slapen, hebben wij even de tijd. Blijf maar warm bij het raam staan, ik wil alleen even wat kwijt. eigenlijk wil ik wat weten. Heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van jou. Houd je vast als je soms bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd logisch dat je me verliest. Ik ga weg, ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg, tot de zon me tot die straal.